uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Na twee dagen afwezig was RTL Boulevard weer terug vanavond. Dit weekend waren er geen live-uitzendingen van het programma... vanwege een ernstige dreiging aan het adres van de redactie. Maar vanavond was het programma er wel. Vijf dagen na de schietpartij waarbij Peter R. de Vries levensgevaarlijk gewond raakte... was er zaterdagavond een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van ons programma. We hadden namelijk geen uitzending. En ook gisteren was er geen RTL Boulevard vanaf het Leidseplein. Maar nu zijn we er wel weer en zitten we ja, hier, een beetje een andere setting. Het programma werd uitgezonden vanuit een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum. Je hoort de baas van RTL. De dreiging is nog steeds actueel, maar alle veiligheidsmaatregelen die in Amsterdam er waren, zijn mee verhuisd naar Hilversum. En er is hier een veilige werkomgeving gecreëerd voor alle betrokkenen. Het is onduidelijk hoe lang RTL Boulevard blijft uitzenden vanaf de geheime locatie. Een groep Nederlandse studenten in Oostenrijk moet een week in quarantaine. 26 van de 27 vakantiegangers hebben corona. Volgens Oostenrijkse media zijn ze naar naar een noodopvang gebracht en zijn ze niet heel ziek. En bij een camping in het Zeeuwse Kortgene is een lekkere plons in het water er niet bij. Het water van het Veerse meer zit vol met dikke plakken stinkend wier. Deze campinggast baalt flink. Misselijkmakend. Eigenlijk gewoon alsof je een rot ei onder je neus hebt. Dat je wil eigenlijk weg. Maar je kan niet echt weg, want ja, je moet dan ja, en het verderop gaan zitten op de camping om die lucht maar een beetje uit je neus te krijgen. En dat is gewoon heel irritant. Al zijn de problemen nog niet weg als de campinggasten hun neus dichtknijpen. Ook met je surfplanken er zit dan eh, een vinnetje onder. Eh, of, of, of met je kanootje als je je peddel in het water zet. Ja, dan zit je al eigenlijk gelijk vast, dus je koppel niet meer weg. Volgens de campingbaas is er nu zoveel stinkend wier omdat het een koud voorjaar was en het spul daardoor pas later is gaan groeien. Ze hoopt dat campinggasten nog even geduld hebben.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 Laying in the back seat listening to Little Willie John. Yeah, that's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me.